10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. KLM vliegt voorlopig niet meer over Irak en Iran... naar aanleiding van de raketaanvallen van afgelopen nacht. Dat zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de bestemming zullen vliegtuigen noordelijker of zuidelijker vliegen. Voor vanochtend staat één vlucht die kant op gepland. Iran en Amerika spreken elkaar tegen over het aantal slachtoffers bij de Iraanse bombardementen in Irak. Dat was een vergeldingsactie voor de liquidatie door Amerika van generaal Soleimani. Twee legerbases, waar ook veel Amerikanen zitten, zijn getroffen. De Iraanse staatstelevisie spreekt van zeker 80 Amerikaanse doden en veel materiële schade. Maar volgens het Pentagon is geen enkele Amerikaan gedood. Later vandaag komt president Trump met een verklaring. De Iraanse Ayatollah Khamenei zegt dat Amerika in het gezicht is geslagen... en dat Amerikaanse troepen de regio moeten verlaten. In de Boeing 737 die vlak na vertrek uit de Iraanse hoofdstad Teheran neerstortte... zaten vooral buitenlanders, zegt Oekraïne. Van de ongeveer 170 inzittenden zou niemand het hebben overleefd. Over de nationaliteit van de slachtoffers bestaat nog veel onduidelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders aan boord waren... De eerste lezing van Iran is dat het toestel kort na de start technische problemen kreeg. Het toestel was op weg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. De Thalys van Amsterdam naar Parijs is een half uur stilgezet bij Rotterdam vanwege een agressieve man. Volgens de politie gedroeg de man zich verward en riep hij vreemde dingen. Een getuige zegt dat de man reizigers belaagde en Allahu Akbar riep. De politie onderzoekt dat nog. Het is niet duidelijk of de man een wapen bij zich had. Niemand raakte gewond in de trein en de man is opgepakt. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. In de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten, noordwesten droog. Met zo'n 11 graden wordt het erg zacht voor de tijd van het jaar.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 And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to a papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Te veo al menos banca, mami, banca, mami, banca, mami, mami. Ven papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Me gusta tú, je draait wel goed, die bakka, oh, oh, oh. Mijn corazón is die gezond Neem je mee naar de zon, lijn op je kont Zat ik draai je om, om, om Pot, pot, potra, otra, otra vez Die culo fue yo, ik ben obsessed Que lo que, que lo que, aquí me teres Ambrésame la niña Kan bebé con met culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo Bella papi chulo, chulo, chulo, chulo, chulo, chulo. Hoe je die bak voor me druk is onbeleefd Je weet ik wil het trouw, trouw, trouw, trouw, trouw, trouw Het is alleen mami laag, laag, laag, laag, laag, laag oh, Het ik mis je Je weet ik heb je nummer sinds gisteren Je denkt dat ik je play maar je vergist je Oh mami chula, yeah.